Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson wil vaart zetten achter het vaccineren. Eigenlijk zouden in september alle volwassen mensen die dat willen een eerste prik moeten hebben. Dat moet eind juli worden. Het helpt volgens Johnson om de meest kwetsbare mensen sneller te beschermen. Ook zou de uitweg uit de lockdown sneller verlopen. In Spanje is voor de vijfde avond op rij betoog tegen de arrestatie van een rapper. Op de meeste plaatsen verliep het protest rustig, maar in Barcelona liep het wel weer uit de hand. Daar waren zo'n 6000 mensen op de been. Er werd onder meer met stenen naar de politie gegooid en er werden winkels en banken aangevallen. Sinds dinsdag is het in Spanje onrustig vanwege de arrestatie van Pablo Hasél. Hij is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten. De demonstranten vinden dat de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Jongeren moeten zo snel mogelijk weer gaan sporten in groepen of in teamverband. Dat zegt sportkoepel NOC-NSF. Ze zijn dat in de eh, coronacrisistijd aanzienlijk minder gaan doen, stelt de bond. Die ook wijst op de negatieve gezondheidsgevolgen daarvan. Volgens het NOC-NSF lukt het ook prima om jeugd tot en met 17 te laten trainen met hun team. Daarom zou dat met jongvolwassenen ook goed moeten kunnen gaan, schrijft de koepel in een verklaring. En in de eerste divisie is vanmiddag de eerste proefwedstrijd met publiek. Bij NSC e De Graafschap zijn 1500 fans welkom. De wedstrijd is nog niet uitverkocht. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een negatieve PCR-test. Tijdens de wedstrijd wordt met registratieapparatuur gevolgd hoe ze bewegen. De wedstrijd in Nijmegen begint om kwart over twaalf. Het weer nog, het koelt af tot een 5 eh, eh, tot 8 graden. Overdag vrij zonnig, maar wel flink wat wind. Het wordt zeer zacht met 13 graden aan de kust tot lokaal 19 graden in het zuidoosten.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 Smeer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4